Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden Duitsers gaan op vakantie naar Mallorca. Dit weekend vertrekken er tientallen vliegtuigen vanuit Duitsland richting Mallorca... vol met mensen die op paasvakantie gaan. De Duitse regering adviseert om niet naar het buitenland te gaan... maar daar trekken duizenden mensen zich dus niets van aan. We werden gerne aan de Oostzee gefahren. Ook gerne met de bedingingen hier, met PCR-tests enzovoort, Maar we durven niet. We waren graag in Duitsland op vakantie gegaan, maar dat mag niet, zegt deze man. Veel Hotels en campings zijn namelijk dicht in Duitsland. Sinds een paar weken is Mallorca van het lijstje gehaald van risicogebieden met verplichte quarantaine. daarna werden er mega veel vakanties naar Mallorca geboekt. De actie van de Gomarus Scholengemeenschap zijn in strijd met kinderrechten, zegt de kinderombudsvrouw. De streng christelijke middelbare school in Gorkum was gisteren in het nieuws omdat leerlingen zich door de school gedwongen voelen hun homoseksuele gevoelens op te biechten aan hun ouders. Ook als ze daar nog niet aan toe waren. Als de kinderen weigerden, vertelde de schoolleiding het aan de ouders, schrijft NRC. Met beugel, een bloempotkapsel of je ogen half dicht. Misschien heb je hem ook nog wel op zolder liggen. Je schoolfoto. Door corona ziet hij er dit jaar waarschijnlijk ook wat anders uit. Op sommige scholen komt er helemaal geen fotograaf op bezoek. Op andere wordt alleen de klassenfoto overgeslagen. Omdat anderhalve meter natuurlijk geen optie is. Er komt nog bij dat op middelbare scholen nu regelmatig met halve klassen wordt gewerkt. Een hoop gedoe dus, maar deze fotograaf heeft een oplossing. Want het is zo buiten, als ik dan op een iets hoger punt ga staan, dus bijvoorbeeld net zoals van de brandtrap, dat ik dan naar beneden een foto maak, dan kunnen de kinderen iets verder uit elkaar staan. Dus dan kunnen we toch die afstand houden, maar dan hebben ze toch één grote foto. Gelukkig maar, zegt deze scholier. Want dan kan je terugkijken van zo zag ik eruit in groep 8 en 7 en 6, dus dat is wel leuk.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 I met you in another life Maybe then we could pretend There's no gravity in the words we write Maybe you didn't mean it Maybe "blonde" was the only rhyme The only rhyme Want my heart to be breaking, breaking No, I'm happy and you hate it, hate it Oh, and I'm not asking you to let it go But you telling some more reading between the lines. You're putting me in the spotlight, but I've been under it all my life. Sit on my life, want my heart to be breaking, breaking. No, I'm happy and you hate it, hate it. Oh, and I'm not asking you to let it go, but you've been telling your side, so I'll be telling mine.